een Klomp met het NOS-journaal. De verdachte van de dodelijke schietpartij afgelopen weekend... in de Amerikaanse staat Californië... had in zijn huis honderden kogels en een geweer liggen. Waarschijnlijk maakte hij zelf ook geluiddempers, heeft de politie gezegd. De man van 72 werd gisteren doodgevonden in een busje. Het dodental van de schietpartij in de dansclub in de plaats Monterey Park is opgelopen naar 11. Een van de mensen die gewond in het ziekenhuis lag is overleden. Bijna alle slachtoffers zijn 60 jaar of ouder. Over het motief van de dader is nog niks bekend. In Tilburg zijn tientallen politiemensen op de been vanwege een zoektocht naar een meisje. Het is niet officieel als vermist opgegeven, maar de politie werd gewaarschuwd door iemand die een meisje van 9 of 10 jaar in een busje zag stappen. En de getuige had daar volgens de politie een vreemd gevoel bij. Surveillanten gaan daarom van deur tot deur in Tilburg om te vragen of mensen iets hebben gezien of meer weten. En ook is er een helikopter ingezet. Microsoft steekt de komende jaren tot wel 10 miljard dollar in het bedrijf OpenAI. Dat bedrijf in kunstmatige intelligentie is onder meer de maker van het populaire ChatGPT. Dat is een gratis programma dat teksten genereert die bijna niet te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. In een appartement in Frankrijk is het lichaam gevonden van een 85-jarige Nederlandse man. De man was al een half jaar overleden. De burgemeester van de gemeente waar de man woonde zegt tegen een lokale krant dat hij bijna nooit uit zijn appartement kwam. Af en toe werd hij gezien bij het boodschappen doen. Twee weken geleden liet de gemeente de hulpdiensten kijken. Toen werd het lichaam van de man gevonden in bed. Volgens de burgemeester had de Nederlander wel familie, maar was er binnen die familie een conflict gaande. Het weer het blijft vannacht bewolkt met temperaturen rond het vriespunt.